Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Politiemensen hebben vorig jaar zo'n 36.000 keer geweld gebruikt. Dat was ongeveer net zo vaak als een jaar eerder. Er werd geduwd en geslagen, deuren werden ingebeukt... of agenten gebruikten hun taser of vuurwapen. Klinkt best veel, 36.000 keer, maar de politie vindt zelf dat het wel meevalt. Als je kijkt naar het aantal incidenten waar we jaarlijks bij komen als politie... dan praten we over zo'n 3 miljoen incidenten... en in minder dan 1% van die gevallen is er geweld gebruikt. Ja, ik vind het Eigenlijk niet veel. Absolute aantallen wel, maar als je het kijkt in het totaal van ons werk valt het mee. Er zijn vorig jaar 900 klachten binnengekomen over politiegeweld. Dat waren er 140 meer dan een jaar eerder. De brandweer in Groningen is waarschijnlijk nog de hele dag aan het nablussen in Oude Pekela. Er brak gisteravond brand uit in de opslag van een fabriek die werkt met hennepvezels. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk, zegt de directeur van dat bedrijf. Het pand eh, had geen stroom, dus kortsluiting acht ik hierin eh, niet mogelijk. Eh, ik moet wel zeggen, vanmiddag is er een persoon gearresteerd en moeten kijken waar daar het verband mee is. Vandalisme, wat je vaker bij dit soort grote oude industriepanden ziet, daar zal de politie verder onderzoek naar moeten gaan doen wat daar precies aan de hand is geweest. In de opslag lagen duizenden banen lokale hennepstro. Dat spul is moeilijk te blussen. De brandweer laat het gebouw uitbranden. een groot mysterie in Flevoland. In een groot bos aan de rand van de provincie... zweefden afgelopen weekend vreemde witte objecten door de lucht. Ook bij de lokale manege hebben ze geen idee. Hè, er zweeft hier allemaal folie in de lucht. Ik vind hem bijzonder. Ja, we maken veel dingen mee hier in het Tuinenbos, maar ja, dit toch niet. Het woord UFO kwam al voorbij. De militaire oefeningen van Defensie zijn natuurlijk hier in de omgeving. Dus misschien dat, we daar een vliegtuig van hadden gezien, maar dat was ook niet zo. Het komt vanuit het bos omhoog zetten in één keer. We dachten eerst nog aan een stuk kuilplastic of zo. Daar, daar leek het in eerste instantie een beetje op. Het was toch heel apart spul wat uit de lucht kwam. Mogelijk ging het om doeken die door boeren over hun gewassen waren gelegd om die te beschermen. Door warme lucht zouden die dan de lucht in zijn gegaan. Staatsbosbeheer gaat de doeken vandaag opruimen. En het weer nog opnieuw een prima lentedag.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 Onder andere file op de A6 Lelystad-Muiden... tussen Almere Haven en Knappend Muiderberg is de vertraging 10 minuten. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Akersloot en Knappend Rotterpolderplein... een kwartier op onthoud. A10, de ring van Amsterdam tussen knooppunt Nieuwe Meer en de afrit Volendam. 20 minuten verdraging. Op de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Almere en Eemnes. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer en 20 minuten op Verder is de druk op de N201 Hilversum richting Uithoren... tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. 10 minuten vertraging.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 Door een brand in Didam in Gelderland zijn verschillende huizen onbewoonbaar geraakt. De brand brak vannacht uit. De 24 bewoners konden op tijd hun huizen uitkomen. Vanuit zijn cel in Den Haag heeft de Filipijnse oud-president Duterte... de burgemeestersverkiezingen gewonnen in zijn thuisstad Davao City.